Dit verhaal gaat over de maling en het lampje. Ja, het leven is te gek. Hey, het leven is te wauw. Nieuw, de supermarkt roept jou. Nu, ik wacht nog stapelgek. Ja, en ik ben ook een klant. Ik leg mijn koopjes op de band. Want zo ben ik dat gewend. Ik wil de supermarkt ontsnappen. Het is hier veel te druk. de maling en het lapje zijn mijn boodschappen. Als ik voor het ootje ben. Als ik voor het ootje ben. Hoi, alweer zo'n drie cent korting. Ha! alweer een vage kennis. Nee, ik weet niet waar de jam is. Kijk eens, alweer een aanbieding. weer is leeg. Ik wou dat mijn inkomen steeg. Ik wou dat ik zo'n luxe klanten was. Want die pas ook nog eens van pas. Die punten geeft voor elke joet. En aangeeft wat je kopen moet. Het is goed dat een joet al te veel was. Oh. Ik wil de supermarkt ontsnappen het is hier veel te druk. De maling en het lapje zijn mijn boodschappen. Yeah. Mm-hmm.